Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Een groep slagen bij toezichthouders over het gebrek aan leiderschap in de top van de bank. De groep vindt topman van Dijkhuizen geen leider en zegt dat er van een strategie bij de bank nauwelijks sprake is. Een brief daarover aan de toezichthouders is in handen van het Financiële Dagblad. Daarin schrijven de managers dat ze vrezen dat ABN AMRO op termijn mogelijk wordt overgenomen als er niet wordt ingegrepen. In Suriname zijn twee hoofdverdachten opgepakt voor de moord op een groep vissers voor de kust. De twee zouden leiding hebben gegeven aan de slachtpartij, waarbij vissers met kapmessen werden bewerkt en daarna overboord moesten springen. Er zitten nu 19 mensen vast voor de moorden. Een aantal van hen heeft bekend. Er werden bijna 20 vissers vermoord, acht overleefden de aanval. De politie bekijkt vanaf vandaag bij iedereen die aangifte doet of hij of zij bescherming nodig heeft. Agenten moeten beoordelen of het slachtoffer bijvoorbeeld gevaar loopt te worden bedreigd... of dat er kans is op wraak na de aangifte. Eventueel kunnen politie en justitie dan maatregelen nemen... zoals het afschermen van adresgegevens of een contactverbod voor een verdachte. Strengere toelatingseisen op de PABO hebben niet gezorgd voor slimmere studenten. De eindexamencijfers van scholieren die zich aanmelden voor de lerarenopleiding zijn niet hoger sinds de eisen in 2015 werden ingevoerd, meldt Trouw op basis van onderzoek. Door de toelatingstoetsen zijn er wel veel minder aanmeldingen op de PABO, terwijl er een groeiend tekort is aan leraren. De organisatie van PABO's erkent in Trouw dat het studentenniveau niet is gestegen maar de toelatingseisen zouden wel zorgen voor beter gemotiveerde eerstejaars.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 stehen. Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik kondigde dit nummer al aan voor het nieuws van 11 uur. Ik kon het helaas niet helemaal afmaken eh, door, het nieuws. Het is natuurlijk José Koning. Zij was twee weken geleden in de krocht in Zandvoort en eh, gaf een geweldig optreden. Zij staat natuurlijk bekend om haar Braziliaanse nummers, maar ook traditionele jazzkansen. En zo heeft ze onlangs ook laten horen Nederlandse muziek, want zij heeft een eh, prachtig album ook opgenomen met nummers van Lennart Nijg. Haar eh, echt, toenmalige echtgenote. Dit nummer was So In Love. Het is een nummer geschreven door Cole Porter. En het komt van het album Who's the Bossa? Met een tweede titel The Chamber Music Project. We gaan verder met eh, ehm, een klein beetje meer tempo. Het is een nummer dat heet Dobri. Het is opgenomen door Jaroslav Jakubovic en Randy Brecker. Het komt van een album af, Jazz at the Prague Castle. Het is eh, opgenomen in 2010, het is een live nummer. In Praag eh, heb je een kasteel waar veel jazzconcerten worden georganiseerd. En eh, deze Jaroslav Jakubovic is vroeger geëmigreerd naar Israël. Daar vandaan in 1970 door naar, naar Amerika, naar de Berklee College of Music. Hij heeft met Buddy Rich gespeeld later... En ook met Lionel Hampton. Ga luisteren naar het nummer Dobry. Q en Randy Brecker met het nummer Dobry. In de Dixieland is Tiger Rag een klassieker. En daarvan heb ik een live nummer meegenomen. Uitgevoerd door Coleman Hawkins in Zurich op 4 eh, mei 1936. van Coleman Hawkins. Tigerdrake is geschreven en gecomponeerd door een eh, band... die heet de Original Dixieland Jazz Band. Zij hadden hun uh, hoogtijdagen tussen 1917 en 1936. En ze hebben vele Dixieland standards gemaakt... zoals eh, Tiger Rag, dus, nou, Royal Garden Blues, Sensation, Fidgety Feet... en noem het maar op... We gaan luisteren naar een nummer van hunzelf. Uh, ehm, en dat heet de Dixie Jazz Band One Step. Thank you. Thank you. Dixieland jazzband. We gaan verder met een artiest die ook in de Dixieland zijn sporen heeft verdiend... maar ook in de andere vormen van jazz. Fats Waller. Hij is de zoon van een, eh, van een dominee uit New York. Begon al te spelen eh, op de piano toen hij zes was. Natuurlijk in de kerk van, eh, van zijn vader en ging daar ook later orgel spelen... Fats Waller componeerde en maakte natuurlijk muziek. Hij is de componist van het al onbekende Honeysuckle Rose... Er stond ook een leuk verhaal wat ik u niet wil onthouden in, eh, op de Wikipedia van uh, eh, Waller. Bij een van zijn optredens werd hij na afloop ontvoerd door vier mannen. En hij werd eh, gemaskerd gebracht naar een, ja, naar een andere locatie. En daar, daar werd hij geforceerd om te gaan spelen. En dat bleek in 1936 te zijn op de verjaardag van El Capone. En daar heeft hij veel succes gehaald. En was, zoals de geruchten gaan ook veel geld verdiend. Ik ga twee nummers van hem draaien. Komt van een verzamelalbum I Got Rhythm uit 1996. Het eerste nummer heet Blue Turning Grey Over Joy. En het tweede nummer heet The Fats Wallers Original E-Flat Blues. Thank you. Waller. Ga verder met Louis Armstrong en de Dukes of Dixieland. Town Blues. wasn't satisfied. I had to run around. Oh, that's just like you, Pops. That's just like you. Man, don't say that. Say something else. Yes, I'm lonesome, boy. I'm lonesome as can be. Oh, searched this world all over, wondering where she just ask her to forgive me. Maybe she'll come back to me, but I doubt it. I really do. And I'm lonesome too. And I've learned a thing or two. woman because it's gonna bounce right back on you. Let it don't stay. Deze maand is het 20 jaar geleden dat Frank Sinatra overleed. Ik heb een eh, mooi nummer van hem meegenomen... samen met het Count Basie Orchestra. En u gaat luisteren naar I've Got You Under My Skin... live opgenomen in het Sands Hotel in Las Vegas uit 1955. Thank you. under my skin. I have got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin.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 I do. Just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Run for cover. Run and hide. sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night, it repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, there ain't no chance to win. Why not choose your mentality? Wake up, step up to reality. thought of you makes me stop just before I begin. Because I've got you under my skin. Yeah, you grab me under my skin. Een andere band die uh, aandacht verdient is de New Cool Collective. De Nederlandse band heeft uh, onlangs een Edison gekregen voor hun werk. Ik was eh, vorig jaar in Caprera, eh, waar Benjamin Herman optreedt. Trad. En hij is natuurlijk een, eh, een deelnemer van de New Cool Collective. En ik heb daar een cd meegenomen. Dat is de New Cool Collective Big Band featuring Tjerno Koite. Tjerno Koite is een, een saxofonist. Hij komt uit Senegal. Hij is bekend omdat hij uh, de saxofonist is van de Orchestra Baobab. Die al heel lang in de hoofdstad van Senegal, Dakar, speelt. De New Cool Collective was daar ehm, in 2012 eh, voor een aantal concerten. En toen zijn ze in contact gekomen met de band... doordat ze gingen eten in een restaurant waar zij speelden. En eh, ze hebben gevraagd of eh, Benjamin Herman mee mocht spelen. En dat mocht. Benjamin Herman zegt zelf... Ik was zo nerveus. Ik mocht met zo'n grote band meespelen. Ik voelde me daar eigenlijk onwaardig voor. En... Um, het, het goede daarvan is dat ik in contact kwam met hun eh, saxofonist Tjerno Koite. En vanuit daaruit zijn de contacten gelegd en hebben ze in 2016 eh, eh, en 17 drie concerten gegeven en een album opgenomen. En het is een heel mooi album geworden. En gaat u luisteren naar het nummer Pade. Cool Collective met Tjerno Koite, het nummer Pade. Tjerno Koite, zoals eh, verteld, hij eh, maakt deel uit van het orkestra Biobab uit eh, Senegal. En natuurlijk heb ik ook een nummer van hun uitgezocht. Van hun album A Night at Club Baobab, Jinma Jinma. met Jinma Jinma. Ik ben alweer toegekomen het laatste nummer van, eh, van deze uitzending van CFM Jazz. En dat is van Zole Jiménez, Pequeñas Cosas. Het nummer heet Poquito a Poco. Gaat u luisteren naar, eh, naar dit nummer. Voordat ik afsluit, nog even dit. Mocht u zin hebben om een keer eh, een uitzending bij te wonen... om misschien eens uw favoriete jazznummers te laten afdraaien, spelen... er misschien iets bij te vertellen... Neem even contact op met ons. Dat kan via de website van CFM. Of natuurlijk via het telefoonnummer van CFM als iemand in de studio aanwezig is. Of via Facebook. We hebben ook een, eh, een eh, Facebookgroep van CFM Jazz. Neem even contact met, op ons, met ons op. En wij vinden het altijd leuk om van u te horen.